Katrien Straatman met het NOS-journaal. Groenlinksleider Klaver wil dat VVD-minister Blok over migratie. Op een besloten bijeenkomst in Den Haag had Blok gezegd... dat hij geen voorbeelden kent van een multiculturele samenleving... waar de mensen vreedzaam naast elkaar leven. Ook noemde hij Suriname een mislukte staat. Voor die laatste uitspraak bood Blok later zijn excuses aan. Klaver schrijft in een open brief aan Rutte... dat hij niet begrijpt dat de premier zich nooit gedistanceerd heeft... van de uitspraken van Blok. Morgen is de eerste ministerraad. De Kamer vergadert later nog over de kwestie. In Genua worden mogelijk nog steeds 10 tot 20 mensen vermist... na het instorten van de snelwegbrug afgelopen dinsdag. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Ze baseren zich op mensen die zeggen familieleden te missen... en het geschatte aantal auto's dat op het fatale moment waarschijnlijk op de brug was. Inmiddels zijn er 39 lichamen geborgen. De brandweer zoekt nog altijd naar overlevenden... maar de hoop dat er nog iemand levend wordt gevonden onder het puin is klein. Ondanks de flinke regenbuien van de afgelopen tijd is er nog altijd een enorm watertekort. Het neerslagtekort zal zelfs weer gaan oplopen omdat er de komende tijd weinig regen wordt verwacht, blijkt uit de wekelijkse droogtemonitor. Ook het aantal meldingen over vissterfte en het aantal zwemverboden neemt toe. Alle droogtemaatregelen blijven daarom van kracht. Zo is het voor boeren op veel plekken verboden om water uit sloten en plassen te gebruiken om het land te besproeien. Judoka Kim Polling heeft een hernia. Ze gaat binnenkort onder het mes en is daarna waarschijnlijk een half jaar uit de running. Polling van 27 mist daardoor het WK van volgende maand in Azerbeidzjan. Kim Polling is viervoudig Europees kampioen. Na haar laatste EK-zegen kreeg ze last van haar rug. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het wordt zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en is er ook kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt in het westen de zon door. Het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is in de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Uh, nou, fijn dat je er was. <laughs> Jongens, fijne dag, hè. Eh, dames en heren, u bent uh, wel, hartelijk welkom bij Matchbox op deze 16 augustus van het jaar 2018. Dit is aflevering 245. En we gaan beginnen zometeen. De rest komt er meteen wel. We gaan beginnen zometeen met de Beatles en dan de Four Seasons. Veel plezier. waren de Four Seasons met Silver Star uit 1975 van het album Who Loves You. En je bent natuurlijk eh, decennia gewend dat eh, Frankie Valli de leadzanger is van de Four Seasons. Maar op dit nummer was hij dat niet, want hij had in die periode eh, gehoorproblemen. En dus nam de drummer van de band, de heer Gary Polci, nam het over die zong lead op dit nummer Silver Star. En we begonnen met Long Tall Sally van de Beatles en dat nummer is uitgebracht op een EP in 1964... samen met de nummers I Call Your Name, Slow Down en Matchbox. Matchbox, vandaag eh, te behoren, te beluisteren via de kabel op 104.5 in Zandvoort... in de ether op 106.9 en via het internet kun je kijken en luisteren. Tik je even in zfm-live. En mijn naam is Bart van der Meer en we gaan door met uh, een nummer van de Eagles van, de, eh, van het album Hell Freezes Over. Hier is Love Will Keep Us Alive. Thank mm. you. 20 jaar oud van het album Hell Freezes over uit 1994. En dat waren natuurlijk de Eagles. Dan zijn we toe aan de top 40, de Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Van 16 eh, augustus 1968. Vier nieuwe binnenkomers, allemaal in de lagere regionen. Maar dat zegt niks, want eh, de meeste van de vier zijn gewoon in de top 10 geëindigd. Bijvoorbeeld deze, nieuw op 39, sluit mooi aan op het vorige nummer. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.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 Oh, because I, I need your love so bad. Need a soft voice that talk to me at night. I don't want you to worry. so bad. originele Fleetwood Mac. Met Need Your Love So Bad. Nieuw op eh, nummer 39. 40, ja, 50 jaar geleden. Eén plaatsje hoger vinden we Johnny Nash en Hold Me Tight. let let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. Well, I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright. were the only girl for me. Oh, but now I see the light, and everything's gonna be alright, baby. Hold me tight, girl.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 Nieuw op 36. En de hoogste nieuwe binnenkomer, die staat op 34. En dat is dan natuurlijk altijd... Altijd. De klapper van de week. En deze keer is dat eh, weggelegd voor Gary Puckett en de Union Gap. Op 34 nieuw Lady Willpower. but you're afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of. so much you have to learn. 1965 The Ventures and Slaughter on 10th Avenue. Die band die schijnt 100 eh, miljoen platen te hebben verkocht. Nou, je kan je melden, ik was daar niet bij. Ik heb er geen één. Niet één van de Ventures. Oké, ehm, nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Dan gaan we naar de volgende plaat en die <laughs> komt van de Animals. Don't Bring Me Down. verliet eh, drummer John Steele de band... en werd hij vervangen door Barry Jenkins. Dit waren de, Animals en Don't Bring Me Down. Dan is het nu tijd voor de tip van Willem. En die komt eh, vandaag van John Mayall en de Bluesbreakers. En de Bluesbreakers, dat eh, was een opleidingsinstituut voor leadgitaristen. Zo is daar bijvoorbeeld ook begonnen Eric Clapton, Peter Green... en ook Mick Taylor, later leadgitarist van de Rolling Stones. Willem heeft gekozen voor het nummer It Hurts Me Too uit 1967 van eh, eh, het album A Hard Road. En de leadgitaar op dit nummer wordt gespeeld door Eric Clapton. van John Mayall en de Bluesbreakers. En op de leadgitaar Eric Clapton. En de stem natuurlijk van John Mayall. Dit was de tip van Willem. In 1964 nam eh, Jerry Lee Lewis een live LP op. Live at the Star Club in Hamburg. En hij had een band nodig om hem te begeleiden daar. En hij wilde een eh, muzikaal zeer goede band. En die heeft hij gevonden in de band The Nashville Teens... En uh, wij kennen hem wel, althans de wat ouderen onder ons. Want de Nashville Teens hebben twee hits gehad. Uh, Tobacco Road en Google Eye. Maar ik wist niet dat ze werkelijk zo fantastisch waren. Dat gaan we zo horen. Sir Jerry Lee Lewis met eh, de Nashville Teens. Maar eerst de groep zelf met Tobacco Road. love you like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine. Should break all the bars. Jerry Lee Lewis begeleid door eh, de Nashville Teens... met eh, Great Balls of Fire van het album Live at the Star Club in Hamburg. En dan gaan we nu luisteren naar de Temptations. my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. supposed to cry. Listen, I gotta cry, cause crying eases the pain, oh yeah. People, this hurt I feel inside, words could never explain. I just wish it would rain. suffer no pain. My eyes search the skies, desperately for rain. Cause raindrops behind my teardrops, and no one will ever know that I'm crying. 1968 hoorden we hier The Temptations and I Wish It Would Rain. Vier jaar later had eh, onze grote vriend Gilbert O'Sullivan weer een reuzeert. Deze keer met Matrimony.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 Hier zijn Johnny and the Hurricanes en Beat Nick Fly. to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's all. eerste album van de Traveling Wilburys was dit. End of the Line, Traveling Wilburys Volume 1.